uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tesla-topman Elon Musk moet zich bij de rechter verantwoorden... voor misleidende beursinformatie op Twitter. De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft hem aangeklaagd. Musk schreef begin augustus op Twitter dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde halen... en dat hij 420 dollar per aandeel zou betalen. Hij zei dat de financiering daarvan al rond was. De beurskoers van Tesla steeg daarop in korte tijd met ruim 7 procent... Maar even later trok Musk zijn plannen weer in. De toezichthouder wil dat de rechter hem een boete oplegt... en dat hij de mogelijke koerswinst die hij heeft geïncasseerd terugbetaalt. De Arnhemse burgemeester Marcouche is geschrokken van de arrestatie van zeven terreurverdachten... die bezig waren een aanslag in Nederland voor te bereiden. De 34-jarige hoofdverdachte komt uit Arnhem, net als twee medeverdachten. Volgens Marcouche blijkt hieruit weer eens hoe belangrijk het is om radicalisering aan te pakken. De arrestaties hebben veel impact op de omwonenden, zegt Marcouche. Twee andere verdachten komen uit Rotterdam, één uit Vlaardingen en één uit Husse. De politie denkt daarmee alle leden van de groep te hebben aangehouden. Ze zouden van plan zijn geweest een aanslag op een groot evenement te plegen... en tegelijkertijd ergens anders een autobom te laten afgaan. De Tilburgse Universiteit laat onderzoek doen naar een omstreden proefschrift over salafisme in Nederland, meldt Nieuwsuur. Er zouden tal van fouten in staan. Het proefschrift werd eerder juist gepresenteerd als een gedegen studie naar de radicale islam. Het is geschreven door een Iraanse Nederlander die drie jaar lang tientallen religieuze bijeenkomsten had bezocht. Zijn conclusie was dat salafisme en democratie nooit kunnen samengaan. Maar van veel kanten kwam kritiek op het proefschrift. Zo zouden preken in moskeeën verkeerd zijn weergegeven. De Tilburgse Universiteit heeft nu een externe deskundige ingeschakeld om het proefschrift te controleren. Het weer. Vannacht hier en daar motregen, minima rond 10 graden.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 Heeft een draai gevonden. Laat hem staan op ZFM. Specialize in danger. I'm from Naya. ache my bones. Guess it's time to face. We've arrived at the place where they open the hearts and feel I've been trying to do it right.